Jan van der Putten met het NOS-journaal. Mitch Henriquez is overleden door acute stress. De omstreden nekklem van de politie had er maar ten dele mee te maken. Dat zeggen vier deskundigen in het strafproces tegen twee betrokken agenten. Henriquez overleed in 2015 bij een muziekfestival in Den Haag. Hij had geroepen dat hij een wapen bij zich had... en werd toen door agenten hardhandig tegen de grond gewerkt. Volgens het Nederlands Forensisch Instituut is Henriquez gestikt. Volgens de vier deskundigen kwam hij om het leven door een combinatie van geweld en worstelingen. Een gitaarleraar uit Krommenie, die eerder werd opgepakt in een onderzoek naar kinderporno, is mogelijk ook zelf betrokken geweest bij meerdere misbruikzaken. Het Openbaar Ministerie heeft contact met kinderen uit India en Kroatië, met wie hij tijdens reizen ontucht zou hebben gepleegd. Ook is er een sterk vermoeden dat hij in Nederland kinderen heeft misbruikt. In augustus werd bij hem thuis kinderporno gevonden. De verdachte deed in 2009 mee aan het programma Holland's Got Talent. Frankrijk heeft een helikopterpiloot aan Nederland overgedragen die betrokken zou zijn bij een mislukte ontsnapping. Het is een Colombiaan van 54. Hij wilde volgens het OM met een groep criminelen een helikopter stelen om in Roermond een gevangene te bevrijden. Vermoedelijk was dat Benahouf A, een belangrijk figuur uit de Mokro-oorlog, de strijd tussen twee bendes in de Amsterdamse onderwereld. Behalve de helikopterpiloot zitten in de zaak vijf mensen uit Amsterdam vast. Pieter Omtzigt mag lid blijven van de CDA Tweede Kamerfractie. Dat heeft partijleider Buma gezegd na afloop van de fractievergadering. Omtzigt kwam in opspraak door publicaties over een MH17-getuige. Kamerlid zou verklaringen van die getuigen hebben gemanipuleerd. Omtzigt geeft toe dat hij een fout heeft gemaakt... en is inmiddels geen woordvoerder meer over MH17. Het weer bewolkt en soms wat regen of motregen. Het wordt 7 tot 11 graden.